Leubring met het NOS Journaal. De bereikbaarheid van het geen spoed, wel politienummer is de afgelopen jaren verslechterd. Dat blijkt uit cijfers van de politie die zijn opgevraagd door het tv-programma Kassa. Vijf jaar geleden werd er na gemiddeld 16 seconden opgenomen bij 0900 8844. En vorig jaar was die tijd opgelopen tot 103 seconden. Ver boven de politienorm van 20 seconden. Bellers hangen steeds vaker op. Politievakbond ACP denkt dat de oorzaak personeelstekort en een hoge werkdruk is. De Amerikaanse president Trump herhaalt zijn dreigement dat Iran de straat van Hormuz moet vrijgeven. Gebeurt dat niet voor maandag, dan zal de VS Iraanse energiecentrales bombarderen. Trump zegt dat de tijd opraakt en dat straks de hel boven hen losbarst. De afgelopen dag zijn er weer een paar schepen door de straat van Hormuz gevaren. Volgens het staatspersbureau van Iran mogen schepen met essentiële en humanitaire hulpgoederen in overleg naar Iraanse havens varen. Een Italiaans kustdorpje heeft een villa van de vroegere fascistische dictator Mussolini gekocht. Het gemeentebestuur wilde daarmee voorkomen dat een lid van de neofascistische beweging het huis kocht. De villa Mussolini had door de jaren heen verschillende eigenaren en is ook een keer bijna gesloopt. De gemeente betaalde er zo'n 1,2 miljoen euro voor. De ruim 140 jaar oude villa gaat gebruikt worden voor tentoonstellingen en evenementen. FC Twente heeft in de Eredivisie met 2-1 gewonnen van Ajax. De Amsterdammers zakken daardoor naar de vijfde plaats. NEC wist vanavond te winnen van Excelsior. In Rotterdam werd het 2-0. FC Groningen tegen Telstar eindigde eveneens in 2-0. En Fortuna Sittard AZ ook. AZ won daar met 2-0. PSV won ook met moeite van FC Utrecht. In de blessuretijd werd het eerder op de avond 4-3. En het weer vannacht gaat het vooral aan de kust stevig waaien. Aan de noordwestkust mogelijk ook stormachtig. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag morgen geregeld buien en ook geregeld zon bij een graad of 12.